Ze veroorzaakten onrust. Volgens de politie zoeken de aanhangers van de clubs die vanavond om negen uur tegen elkaar spelen elkaar bewust op. De aanhoudingen waren vooral op en rond de wallen. Downloadsite The Pirate Bay moet alle links naar illegale bestanden van zijn site verwijderen. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de links naar illegale kopieën van bijvoorbeeld films of muziek binnen drie maanden ontoegankelijk moeten zijn voor Nederlandse gebruikers. Het kort geding tegen de Zweedse site was aangespannen door de stichting Brein, die zich inzet voor auteursrechten in de entertainmentindustrie. Als de eigenaars zich niet aan de uitspraak houden, moeten ze 5000 euro per dag betalen. Van de rechter hoeft de Pirate Bay niet helemaal uit de lucht. Hij houdt de mogelijkheid open dat de site bestanden kan aanbieden die wel legaal zijn. Veel Nederlandse pensioenfondsen klimmen veel sneller uit het dal dan was verwacht. Een groot aantal voldoet alweer aan de verplichte dekkingsgraad van 105 procent. Na de beurskracht van vorig jaar waren deskundigen uiterst somber. Ze voorspelden dat het nog jaren kon duren voordat de pensioenfondsen zich weer zouden herstellen. Er werd rekening gehouden met bevriezing en zelfs verlaging van pensioenen. Een van de grootste pensioenfondsen gaat nu bespreken of de pensioenen de loonstijgingen geheel of gedeeltelijk kunnen volgen. Radio 1 en 2 en 3 FM zijn vannacht en morgennacht in een deel van het land geruime tijd uit de lucht wegens werkzaamheden aan zendmast ik. Hetzelfde geldt voor enkele commerciële radiostations. Het gaat om de ontvangst in gebieden die worden bediend door de steunzenders in Alphen aan de Rijn, Hoorn, Den Haag en Rozendaal. Via kabel of internet zijn er geen storingen. Het weer... Vannacht mist die morgen langzaam oplost.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 Love off the gal them crazy give it to Boom, boom, boom, woman, you know that I will drive you crazy. Boom, boom, boom, turn the waistline, turn waistline, I love it, baby. Boom, boom, boom, woman, you make me sweat, oh, you are so sexy.